De onderzoekers zitten al twee dagen in Damascus omdat ze tot nu toe geen toegang krijgen tot het nabijgelegen Douma. De dood van een medewerker van TBS-kliniek De Kijverlanden in Portugal was het gevolg van personeelsproblemen en een te hoge werkdruk.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 En in Eindhoven is PSV gehuldigd voor het behalen van de 24e landstitel. Na een tocht door de stad met de platte kar werden de spelers en trainer Cocu op het Stadhuisplein toegejuicht door zeker 20.000 fans. Cocu zei dat het uniek blijft, zo'n rit op de kar.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 om het gebruik van gifgas te onderzoeken. Dat zegt een Russische functionaris. De Russen zijn een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad... De onderzoekers zitten al twee dagen in Damascus omdat ze tot nu toe geen toegang krijgen tot het nabijgelegen Douma. De dood van een medewerker van TBS-kliniek De Kijverlanden in Portugal was het gevolg van personeelsproblemen en een te hoge werkdruk. Dat staat in een voorlopig inspectierapport dat in handen is van RTL Nieuws. De 25-jarige medewerker werd in februari vorig jaar met een schaar neergestoken door een patiënt.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 De onderzoekers zitten al twee dagen in Damascus omdat ze tot nu toe geen toegang krijgen tot het nabijgelegen Douma. De dood van een medewerker van TBS-kliniek De Kijverlanden in Portugal was het gevolg van personeelsproblemen en een te hoge werkdruk.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 En in Eindhoven is PSV gehuldigd voor het behalen van de 24e landstitel. Na een tocht door de stad met het platte kar werden de spelers en trainer Cocu op het Stadhuisplein toegejuicht door zeker 20.000 fans. Cocu zei dat het uniek blijft, zo'n rit op de kar.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 De onderzoekers zitten al twee dagen in Damascus omdat ze tot nu toe geen toegang krijgen tot het nabijgelegen Douma. De dood van een medewerker van TBS-kliniek De Kijverlanden in Portugal was het gevolg van personeelsproblemen en een te hoge werkdruk.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 En in Eindhoven is PSV gehuldigd voor het behalen van de 24e landstitel. Na een tocht door de stad met de platte kar werden de spelers en trainer Cocu op het Stadhuisplein toegejuicht door zeker 20.000 fans. Cocu zei dat het uniek blijft, zo'n rit op de kar.